Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Ronde 2 van het verkennen kan beginnen. Gisteren stopten de twee verkenners voor een nieuw kabinet ermee. Het ging mis toen Kuiza Olongren met een map vol belangrijke papieren onder haar arm over het Binnenhof liep. En die aantekeningen konden door een journalist gefotografeerd worden. Dat is nogal onhandig, dus nemen twee demissionaire ministers de verkentaak over. Best een klus, maar Wouter Koolmees heeft er zin in. We gaan eh, een nieuwe start maken. We gaan alle 17 partijen weer uitnodigen. Alle fractievoorzitters weer ontvangen. Ik heb ontzettend veel zin in. Eh, en ook vertrouwen in. Dus wij gaan gezamenlijk dat doen. We hebben jarenlang samengewerkt eh, op het ministerie van SZW. Dus dat gaan wij met veel energie oppakken. Hij nou, kijkt de komende tijd samen met Tamara van Ark... welke partijen er in het nieuwe kabinet zouden kunnen komen. Tientallen zorginstellingen zetten hun personeel onder druk om zich te laten inenten, zegt nieuwszender BNR. Die sprak met vakbonden en mensen die in en rond de zorg werken. Werkgevers zouden dreigen met ontslag en het inhouden van salaris als personeel zich niet laat vaccineren. We hebben vorig jaar flink wat uitgegeven in tuincentra. De plantjes, vuurkorven en zakken tuinaarde waren niet aan te slepen. Dat komt volgens de winkel doordat veel mensen thuis zaten door corona... En het in de lente en de zomer lekker weer was. Tuincentra zijn over dit jaar nog niet echt enthousiast... omdat het winkelen op afspraak niet heel populair is. Veel studenten kunnen niet wachten om hun laptop weer eens dicht te klappen en echt naar college te gaan. Op hogescholen en universiteiten in Amsterdam zijn ze begonnen met een sneltest-experiment. Nou, we onderzoeken twee dingen. De ene is echt gewoon praktijkervaring opdoen met de snelteststraat en te leren hoe we dit misschien grootschalig kunnen toepassen om het onderwijs eh, verder open te stellen. En anderzijds kijken we naar wat voor effecten heeft het bijvoorbeeld op het welzijn van mensen. En eh, hoeveel kost zo'n snelteststraat. Deze student doet maar wat graag mee aan de proef. Ik heb helaas geen enkele keer eh, eh, fysiek onderwijs gehad dit jaar. Dat is natuurlijk heel jammer, want je wil heel graag naar school. Want het blijft ook veel beter hangen als je erbij bent. Daarom deel ik hier ook aan mee, zodat je weer sneller terug kan keren naar school. Over een maand is het de bedoeling dat studenten in elk geval één dag per week weer echt les krijgen. De hoop is dat dat door sneltesten meer dagen kunnen worden. Het weer, een mix van wolken en zon vandaag. In het noorden kan een bui vallen. Het wordt een graad of 14. Vanavond wordt het kouder. Gaat het flink regenen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog een file op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Den Haag. Tussen Knoopend Amstel en Osdorp is de vertraging 10 minuten. Dat komt door werkzaamheden.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 your voice cause I disappear if you let me Feeling like, feeling like Jericho Feeling like Joe when he lost his shit Gotta hold my own, my cross to bear alone night Ooh, way to dip, way to kill the mood No, you like that shit, can't prove it, baby, baby Heavy on my empty mind, shit.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 Gisteren klapte die verkenning omdat vertrouwelijke aantekeningen van Kaiser Ollongren op straat waren komen te liggen. In 2020 hebben consumenten veel meer geld uitgegeven aan de tuin, zegt marktonderzoeker GFK. En dat kwam door corona en omdat het in de lente en zomer mooi weer was. Het hoofd van de katholieke kerk in Nieuw-Zeeland heeft excuses gemaakt voor jarenlang misbruik. Sinds 1950 zijn in zorginstellingen van de kerk en de overheid ruim een kwart miljoen mensen mishandeld of misbruikt. Het weer, vandaag een mix van zon en wolken. Op de meeste plekken blijft het tot de avond droog en het wordt vandaag 15 graden. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Billy of Tea. The winds blew up her bow, up down, oh below my bully boys blow. She had been two weeks from shore, when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the weller man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the time is done, we'll take our leave and go. make even more Someday the woman comes, I bring my sugar and One day when the time is done, we'll take even more came up and caught her Hands to the side, harping and fought When she dived down low I'd been two weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the time is done, we'll take our leave and go. Take our leave and go. Soon may the weatherman comes to bring us sugar and tea and rum. You and I go with you one more night every word in poetry. Won't call me by name, only baby. The more that you give, the less that I need.